Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Slijt tot problemen in het zuiden van het land. Er zijn bomen omgewaaid en er zijn meldingen van blikseminslag. In Rosmalen is daardoor een huis afgebrand. Rond Eindhoven ligt op verschillende plekken het treinverkeer stil door bomen op het spoor. In Den Bosch werd het festival Jazz in Town vanwege de zware regen enige tijd stilgelegd. En de organisatie van Pinkpop in Landgraaf bekijkt of er maatregelen nodig zijn. Een vliegtuig van Transavia, dat van Schiphol op weg was naar Napels, werd getroffen door de bliksem en besloot voor onderzoek terug te keren naar Schiphol. Het toestel is daar veilig geland. De buien van nu zijn een voorbode van het onweer dat vanavond gaat komen. KNMI heeft voor het zuiden en oosten van het land code oranje afgegeven. Voor de rest van het land geldt code geel. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de mishandeling van een man in Maden in Noord-Brabant. De verdachte is een man van 24 uit Maden. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de mishandeling. Het slachtoffer is een man van 55 uit Groningen. Hij werd afgelopen nacht zwaar gewond op straat gevonden en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man heeft ernstig hersenletsel. In Dordrecht hebben agenten een politiebusje totaal losgereden. En dat was achteraf gezien helemaal voor niets. Een vrouw belde vannacht 112 omdat ze een man in het water had zien liggen. De hulpdiensten rukten snel uit, waarbij het politiebusje tegen een boom botste. Al snel bleek dat er helemaal niemand in het water lag. De vrouw die 112 had gebeld zei dat ze het allemaal had gedroomd. De agenten in het busje bleven ongedeerd. Het lekte een paar weken geleden al uit, maar AC Milan heeft het nu pas bevestigd. Trainer Clarence Seedorf is ontslagen. De club meldt dat Filippo Inzaghi is aangesteld als een vervanger. Seedorf werkte pas een half jaar bij Milan. Onder zijn leiding won de Italiaanse topclub maar de helft van de gespeelde wedstrijden. Het weer. Vanavond trekken vanuit België zware onweersbuien over het zuiden en oosten... met kans op veel regen, hagel en windstoten tot 120 km per uur.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 De andere kant op bij Muiden ook 2 kilometer. De brug heeft daar even open gestaan. Verder op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Petten en Bergen 7 kilometer. En op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Port Zeelanden en Goede Reden bij elkaar zo'n 6 kilometer.